De criminelen wilden hun verloren geld terug van de medewerkers. En aan gegevens van die medewerkers konden ze heel makkelijk komen... zegt misdaadverslaggever Jelle Tieleman tegen WNL. Het Openbaar Ministerie heeft namelijk een fout gemaakt... door de volledige personeelslijst, inclusief alle adressen van het fruitbedrijf... toe te voegen aan het strafdossier. Dat is bij, bij de verdachte terechtgekomen. Daarna werden er huizen van slachtoffers in brand gestoken en beschoten. De OM gaat een deel van de slachtoffers nu compenseren voor die blunder. De crowdfundingsactie voor de nabestaanden van de vermoorde arts uit Rotterdam is stopgezet. De man werd vorige week doodgeschoten in het Erasmus MC. Het ziekenhuis wilde geld inzamelen om de uitvaart te betalen, maar dat is niet nodig, zegt de familie. Hoe goed bedoeld ze het ook vinden. Al het geld is teruggestort naar de donateurs. We staan nog steeds liever in de file dan dat we met het OV naar werk of studie gaan. Dat zegt de AWB. Ondanks de hoge benzineprijzen wordt er nog niet minder gereden. Sterker nog, er staan meer files dan ooit. Volgens de AWB is er van thuiswerken na corona dus niks meer te zien. En na bijna 100 jaar krijgen de leeuwen in Artus een nieuw verblijf. Het is een flinke upgrade. De dieren hebben 10 keer zoveel ruimte. Een waterval en ze kunnen op een rots met rotsverwarming liggen. Met ook nog eens uitzicht over Amsterdam. Dat is voor leeuwen zo ontzettend belangrijk. Is dat een leeuw ehm, zo... Eh, die moet vergezicht kunnen maken. Deze dus kan nu 360 graden in de rondte kijken... om te kijken hoe zijn omgeving eruit ziet. het is voor leeuwen eh, heel prettig. Een paar jaar geleden zouden de leeuwen nog verhuizen naar Frankrijk... maar dat ging door corona niet door. Het weer, een regenachtige, wisselvallige dag met veel wind. Vanmiddag kan het op verschillende plekken ook nog eens flink gaan plensen. En het wordt zo'n 18 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erme de Hart van de ANWB. File op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Breukelen en Knoop het Amstel. 11 kilometer, 20 minuten vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 10 kilometer en 20 minuten vertraging. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp staat door een kapotte auto 7 kilometer file tussen afrit IJmuiden en het Hoek. Daar is de vertraging een kwartier. Drie kwartier vertraging op de A44 Den Haag richting Amsterdam.